uur. Gert met het NOS Journaal. De strijd laat het zijn ontknoping. Bij winst vanmiddag uit tegen stadgenoot Excelsior... verzekert Feyenoord zich voor het eerst sinds 1999 van het landskampioenschap. In de uitverkochte Kuip zijn grote schermen neergezet... zodat de supporters daar de wedstrijd kunnen volgen. Als Feyenoord wint wordt de kampioenschaal in de Kuip uitgereikt. Ook elders in Rotterdam zullen veel Feyenoord supporters... op grote schermen naar de wedstrijd kijken... In het stadion van Excelsior kunnen maar een paar duizend toeschouwers. De omgeving is met containers afgezet, zodat mensen die geen kaartje hebben niet in de buurt kunnen komen. In Frankrijk zijn om acht uur de stembureaus opengegaan voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Net als twee weken geleden zijn er tienduizenden politiemensen en militairen op de been om aanslagen te voorkomen. In de peilingen heeft de sociaal-liberaal Macron een zeer grote voorsprong op Marine Le Pen van het populistisch rechtse Front National. Gisteren mochten zoals gebruikelijk geen campagne meer worden gevoerd, zodat de Franse kiezer in alle rust zijn keus kan maken. Vrijdagavond laat bleek dat hackers een grote hoeveelheid gegevens van het team Macron hadden gestolen, maar het lijkt er niet op dat de hack van grote invloed zal zijn. Voor zover bekend zijn er geen mails en andere data gelekt die Macron in verlegenheid kunnen brengen. In Eindhoven is vanochtend op straat een dode man gevonden. Getuigen zeggen dat het slachtoffer is doodgeschoten. Het zou gaan om een jonge man. Familieleden zijn naar de straat gekomen en hun komst veroorzaakte een gespannen sfeer. De politie gaat uit van een misdrijf, maar wil verder nog niets over de zaak zeggen. De terreurgroep Boko Haram heeft 82 ontvoerde meisjes vrijgelaten na onderhandelingen met de regering. In ruil zou een aantal gevangen Boko Haram-strijders zijn vrijgelaten. De meisjes maken deel uit van de groep van bijna 280 schoolkinderen die drie jaar geleden werden ontvoerd. Het weer, eerst zon, later drijft uit het westen bewolking het land binnen.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 Dat is in ieder geval één ding wat zeker is. En dat is een mix van oud en nieuw. Van alles door elkaar. Soms misschien een beetje rommelig. Maar het gaat altijd om mooie klanken. En dat kan je ook zeggen van eh, Ben Webster meets Oscar Peterson. Een LP uit 1959 waarop dit fraaie nummer staat. Uh, ja, dan doen we vaak een afwisseling van instrumentaal en eh, vocaal. Ik moet zeggen dat ik vandaag wat meer vocaal werk bij me heb. Maar goed, daarom niet getreurd voor de mensen die meer van de instrumentale kant zijn.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 And even when jazz dan eh, Easy Listening deze keer. Eh, de volgende. dit was natuurlijk het geluid van eh, Doc Chatham en eh, Nicholas Payton. En eh, op het moment dat dit opgenomen werd, ik volgens mij in 1996 opgenomen, uitgebracht op een cd in 1997, was Doc Chatham volgens mij iets van in de 90. En Nicholas Payton was nog maar vrij jong, begin 20, 23 of zo denk ik. Prachtige cd, zeker de moeite waard. En de pianist was natuurlijk Butch Thompson. Mooie muziek. En dat is ook het volgende nummer. Dat is van imagine Jenna would have you cheating. zondagochtend klakkenken van uh, Christophe, Stiegel en eh, Lisette Spindler. Eh, de eerste was pianist, de tweede die zong het hele geheel bij elkaar. ja, dat, is, dat zijn echte, ja, een beetje spiritueel zou het bijna klinken, zou ik bijna zeggen. dat kan je niet altijd zeggen van Wayne Shorter van de LP Adams Apple, het nummer Teru. you Wayne Shorter, sax, Herbie Hancock, piano. Reggie Workman, de bas. En Joe Chambers speelde natuurlijk de drums op deze fantastische LP, CD uit 2003 eh, van Wayne Shorter. Adam's Apple. Dan kom ik bij iemand die eigenlijk toch niet meer zo heel bekend is. Buddy Murrow, een, eh, een bandleider. Heeft onder andere zelf gespeeld in de big bands van Paul Whiteman, Artie Shaw, eh, eh, Tommy Dorsey is orkestleider geweest van... Eh, eens even kijken waar die orkestleider van was. Volgens mij van eh, eh, een aantal big bands ook. Zijn eigen band is natuurlijk. En, maar ook de Glenn Miller Orchestra, Tommy Dorsey Orchestra. Dus in dat opzicht wel een gevierde jongen. Hij speelde zelf trombone en van hem en zijn big band het volgende nummer. Buddy Murrow, With the Song in My Heart. Ook heel fijn. Eh, eh, en dan ga ik iets draaien van een eh, cd'tje, een LP... waar er meer dan 40 miljoen van verkocht zijn. En dan vraag je natuurlijk af over welke LP heeft hij het dan toch. Nou, dan kom ik uit bij Fleetwood Mac. en Rumors, dat kent iedereen. En daar zijn, dat, daar zijn allemaal vrij sombere nummers op. Volgens mij is het die popgroep toen in crisis. Toen ze dat produceerden, dat heeft ze geen windeieren gelegd... als je 40 miljoen platen verkoopt. En daarop staat één nummer wat eigenlijk nooit zoveel aandacht heeft gekregen. Maar wat volgens mij in tegenstelling is met die, hele, met die andere nummers. Dat is Never Going Back Again. Een vrolijk nummertje om het, de zondag wat kleur te geven op deze grijze zondagochtend. to win. op deze zondagochtend. Eh, muziek eh, om ritmisch je eitje met een eh, theelepeltje in uh, gruzelementen te slaan, zou ik maar zeggen. Wat is er vandaag te doen hier in Zandvoort? Nou, ik zag in ieder geval toen ik binnenkwam rijden dat er voorjaarsmarkt is. Dat, ja, het weer is nog niet zo, maar misschien wordt het wel beter. Maar vanmiddag, als het misschien wel echt regent... dan moet je zeker gaan naar eens even kijken wat er vandaag te beleven valt. En dan zie ik dat hier in Zandvoort, van Jazz in Zandvoort... weer een fantastisch programma is vanmiddag in de krocht. Lex Jaspers piano en Marjorie Barnes zang... en Hans Oosterhout op de drums. En Erik Timmerman speelt natuurlijk zelf de contrabas. Dus half drie, de krocht, niet vergeten. Mooie jazzmuziek op deze zondag... En over jazzmuziek gesproken, dat draaien we natuurlijk. We, maken wel uitstapjes vandaag hoor. Want eh, er is zoveel mooie muziek. Onder andere ook van Baby Bell, dit nummertje. When my anger starts to cry. anger starts to cry. feel like a bull in a big arena. where murderers is profiting from my death. I know what's to come is distress and pain as I feel the agitated breath. I'm being scarred over and I know that my passivity will cause me pain, but still I don't dare to fight. Cause I still. vraag je natuurlijk af wie is Beatty Bell. Nou, Beatty Bell is eigenlijk een Noors beentje dat eh, heel veel succes heeft, vind ik. En de zangeres Biete S. Lech eh, is een vrouw die eh, ja, van alles doet eigenlijk. Volgens mij komen ze oorspronkelijk uit de acid jazz scene. En ja, ik vond dit zo'n mooi nummer. Ik denk, ja, dat kan ik toch gewoon in een zondagochtendprogramma stoppen. Het, het, klinkt goed. En ik zou zeggen, zoek het eens op, Beatty Bell. En ga het beluisteren, want het is zeker de moeite waard. En dat kan ik ook zeggen van een oude rot, een reus zogezegd. Uh, ik, ik, zou nog even moeten zeggen van... Eh, ja, oh ja, ik weet alweer wat doet. Coleman eh, Hawkins, Smoke It's In Your Eyes. natuurlijk. En eh, dan kom ik bij een zangeres, nog niet zo bekend. Heeft nu net een cd uitgebracht, 2017. Small World, ik geloof dat haar derde cd is. Monica Chapman. En dit is allemaal filmmuziek. Ik ben ook een filmliefhebber en ze heeft allemaal muziek uit films gezongen. Dit is het nummertje Small World. Monica Chapman. Ik dacht dat ze uit, in Roemenië geboren was en in eh, Canada woont. Small World. a man who likes children. That Música trio van de CD Love is a Many Splendor Thing. Een CD uit 2007, Roma trio. soms als het over muzikanten gaat, gaat het altijd over de hamvraag. Ben je bijvoorbeeld voor de Beatles of de Rolling Stones? Nou, die vraag kan je ook stellen. Ben je voor Tony Bennett of ben je voor Frank Sinatra? Beide grootheden uit de, zang, vocaal, eh, jazz zal ik maar zeggen. En eh, vandaag heb ik een voorkeur voor eh, Tony Bennett. Dan wel in combinatie met Bill Evans, de geweldige pianist... Eh, die eh, ja, zo fantastisch speelde. En dit is een heel bekend nummer van die twee. Your Nearer. Time is a healer, but it cannot heal my heart. My mind says I've forgotten you, and then I feel my heart The miles lie between us, but your fingers touch my own. You're never far away from me, for you're too much my own. You're nearer than my head is to my pillow, nearer than the wind is to the willow, dearer than the rain is to the earth below, precious as the sun to the things that grow. You're nearer than the ivy to the wall is nearer than the winter to the fall is. Leave me, but when you're away, you'll know you're nearer. For I love you so. luisteren naar het eerste uur van CFM Jazz... met allerlei vrolijke nootjes, zou ik bijna zeggen. Ook wel wat ernstige klanken, serieuze klanken. Van alles zat er weer in. Oude jazz, nieuwe jazz. En we gaan rustig door het tweede uur. Hebben we ook hele mooie dingen. We hebben een drie-in-eentje van One, eh, Open Your Eyes. Hele mooie. We hebben drie Nederlandse zangeressen. Eh, we hebben eh, ja, Benny Colson. we hebben muziek van Prince. Nou, kortom, daar zit van alles in. En we gaan eruit met Smokers Castle van Bill Lawrence. And is ready, you can start.